Volgens Rusland gebeurt dit omdat er andersom al een blokkade lag. Vanuit de EU konden Russische gebruikers al niet meer op Facebook. De Russen zouden hierdoor geen vrije toegang meer hebben tot Russische media. Het is niet bekend of de blokkade ook geldt voor Instagram. Dat valt onder hetzelfde bedrijf als Facebook. Ondertussen zijn er al meer dan een miljoen Oekraïners op de vlucht geslagen. Veel van hen gaan richting Polen. Correspondent Arjen van der Horst was bij de grensovergang daar... en ziet dat sommigen ook weer teruggaan naar Oekraïne. Het zijn voornamelijk mannen die gaan meevechten. Ook deze Oekraïense man die in Nederland heeft gewoond... zette een collega op de trein terug naar Kiev. Hij gaat nu eh, naar Oekraïne om, eh, ja, om te helpen, om te vechten. En wat vindt u ervan dat hij nu gaat? Heel zwaar. Voor mij is zwaar. Hij had bij mij gewerkt, bij mij mijn bedrijf. En eh, ja, ik moet hem nu wegdoen, ja. Het is dus heel, heel zwaar voor mij, ja. Maar ik heb, alle, ik heb alles gedaan om hem te, te stoppen, maar dat gaat gewoon niet. Hij zegt, hij, hij moet terug, hij moet daar naartoe. Maar een boel mensen blijven dus wel weg uit Oekraïne. In Nederland worden de komende tijd 25.000 opvangplekken geregeld voor vluchtelingen. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen snel een oplossing voor de hogere energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. De coalitiepartijen VVD, d 66 en CDA willen het kabinet daar nog een paar weken de tijd voor geven. Maar PvdA, SP en GroenLinks vinden dat onbegrijpelijk en willen dat het kabinet nu al aangeeft hoe Nederlanders op extra financiële steun kunnen rekenen. En in Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd als steunbetuiging aan Rusland. Met portretten van president Poetin liepen ze naar de Russische ambassade. Servië heeft nauwe politieke banden met Rusland, maar wil ook lid worden van de Europese Unie. Eerder deze week werd er ook al gedemonstreerd als steun aan Oekraïne. Het weer, het is helder, de temperatuur daalt snel. Vannacht gaat het vriezen, morgen begint koud, maar later komt de zon er op veel plaatsen bij. Het wordt zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog steeds problemen bij Amsterdam. En dat komt doordat de spitsstrook van de A7 dicht is richting Horen. Je hebt daar een paar minuten op onthoudt. Op de A8 heb je daardoor ook nog vijf minuten vertraging van Amsterdam naar Zaanstad.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 Almost like every night. feel it in my bones whenever we're alone. Don't wanna let you go. Almost like every night, I feel it in my bones whenever we're alone. Don't wanna let you go. Almost every night, I feel it in my bones whenever we're alone. Don't wanna let you go. Almost every night, I feel it in my bones whenever we're alone. Don't wanna let you go. Almost every like Thank you. be the same. Thinking which cut the talk, get to it. So what you think? What you think? Be there soon, be there soon. I just think I might chill it for the night. If that's what you like, hit me with that and fight. And ooh, girl, it's so fine. You think I am as well?